Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De gesprekken over een einde van de oorlog in het Midden-Oosten gaan komende dag verder. Delegaties van de VS en Iran hebben 14 uur lang onderhandeld... en volgens het Iraanse staatspersbureau liggen de standpunten nog ver uit elkaar. CNN meldt dat de opening van de straat van Hormuz nog steeds het grootste struikelblok is. Iran wil de controle houden in de zeestraat. De Amerikaanse president Trump zegt dat het hem niet uitmaakt of er een akkoord wordt bereikt. Hij zegt dat Iran op militair gebied verslagen is en dat de VS heeft gewonnen. Terwijl hoge Amerikaanse en Iraanse functionarissen dus in Pakistan onderhandelen... zegt de Iraanse, Israëlische premier Netanyahu dat hij doorgaat met het aanvallen van Iran. Eerder meldde hij ook dat Israël Hezbollah in Libanon zal blijven bestoken... Bij die aanvallen kwamen tot nu toe zeker 2000 mensen om het leven... zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De oorlog in Libanon heeft ook invloed op de onderhandelingen tussen Iran en de VS. Iran zegt dat het alleen afspraken wil maken als Israël stopt met de aanvallen in Libanon. Acht woningen zijn onbewoonbaar geraakt door de brand in een flat in Almelo. Voor de bewoners is opvang geregeld, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gistermiddag uit in een kelder van een pand. Over de oorzaak is nog niets bekend.